maar het stijgingspercentage ligt volgens de Spaanse autoriteiten wel wat lager. In Spanje zijn voor zover bekend ruim 19.000 mensen genezen. Het coronavirus heeft in België het leven gekost aan een meisje van 12. De gezondheidsautoriteiten maakten bekend dat ze koorts kreeg en na drie dagen sterk achteruit ging en overleed. Gemiddeld is de leeftijd van coronapatiënten die overlijden boven de 50. De viroloog die het sterfgeval in België bekendmaakte... zei dat de zaken soms anders lopen. De opening van Lelystad Airport is uitgesteld tot november volgend jaar. Volgens minister van Nieuwenhuizen is dat het gevolg van de coronacrisis. Lelystad zou dit jaar opengaan om het vakantieverkeer van Schiphol op te vangen... maar dat is vanwege de crisis niet nodig. Het vernieuwde en uitgebreide vliegveld zou oorspronkelijk in 2018 opengaan... maar dat werd telkens uitgesteld. Zo was de Europese Commissie vorig jaar tegen het voorstel... voor de verkeersverdeling tussen Schiphol en Lelystad Airport. Vandaag bleek ook dat Lelystad ten onrechte geen natuurvergunning heeft aangevraagd. De milieueffectrapportage voor het vliegveld is in grote lijnen wel in orde. De gemeente Den Haag heeft maatregelen genomen om protesterende taxichauffeurs weg te houden van het Malieveld. De chauffeurs willen demonstreren omdat ze niet in aanmerking komen voor de noodregeling in verband met de coronacrisis. Burgemeester Remkes heeft de demonstratie verboden. Hij zegt dat het onverantwoord is om nu met grote groepen bij elkaar te komen. De politie van Den Haag heeft aanwijzingen dat taxichauffeurs vandaag toch willen demonstreren. De toegangswegen bij Den Haag zijn daarom smaller gemaakt. Het weer, veel zon, vanmiddag stapelwolken en het is 8 tot 11 graden. Morgen meer bewolking en mogelijk wat regen bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.